Als je zo de kranten leest, dan is er veel verkeerd. Maar is dat allemaal wel waar, wat daar wordt beweerd? We worden alsmaar dikker en haast niemand is meer blij. Maar zelfs voor een parkeerplaats sta je uren in de rij. Ja, doe maar net als wij, het gaat wel weer voorbij. Wat er ook probeer dan toch te wagen. Heus, het komt wel goed. Als je maar blijft wachten. Je zit een hele tijd op school, maar als je solliciteert. Dan vind je niet zo gauw een baan waarvoor je hebt geleerd. Je trekt je beste pakje aan en neemt je moeder mee. Maar aan het einde van de dag zit je in de BB. Al ben je niet tevreden, zing toch maar met ons.